De Nigeriaan had alleen last van zijn darmen door voedselvergiftiging. Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding noemt het een geval van loos alarm. De man reageerde geprikkeld toen het cabinepersoneel hem vroeg waarom hij zo lang op de wc zat. Toen de ruzie hoog opliep werden de autoriteiten in Detroit gewaarschuwd. Bij aankomst werd de man gearresteerd. Het cabinepersoneel was ook gespannen omdat vrijdag op dezelfde lijnvlucht van Northwest Delta een man uit Nigeria probeerde een aanslag te plegen. Een Curaçaose milieuactivist heeft ruim 1600 kilometer afgelegd in een kajak. Hij vertrok begin deze maand met zijn boot vanaf Sint Maarten en kwam gisteren aan op Curaçao. Met zijn tocht wilde de activist Ryan de Jong aandacht vragen voor het milieu op Curaçao. Ook zamelde hij geld in voor een marien biologisch wetenschappelijk instituut... dat door geldgebrek dreigt te verdwijnen. De Griekse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij vanuit zijn auto inwoners van Athene heeft beschoten. Volgens Griekse media is de verdachte een verwarde taxichauffeur. Hij zou de afgelopen tien dagen vanuit zijn auto met een pistool op mensen hebben geschoten. Zeker vier mensen raakten gewond. Een fietser, twee oudere mannen en een vrouw van 47. Uit de gevangenis in Namen in België zijn gisteren twee gedetineerden ontsnapt. Daarbij hebben ze een vrouwelijke gevangenbewaarder bedreigd met een mes. De vrouw raakte licht gewond aan haar hand. De ontsnapte gedetineerden zijn mannen van 25 en 28. Ze zaten vast voor diefstal en drugsdelicten. Het is niet duidelijk of ze hulp van buitenaf hebben gekregen. Gisterochtend ontsnapte ook al een gevangene uit de gevangenis in Dinan. Het weer bewolkt en af en toe regen en misschien natte sneeuw.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 Yo pido que todos los días te de sol. Yo pido que todos los días